Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. De dader van een briefje met berekeningen. Dat is gevonden op zijn hotelkamer. Steven Paddock opende vanuit zijn kamer het vuur op bezoekers van een muziekfestival tegenover het hotel. 58 mensen werden gedood en honderden mensen raakten gewond. Over het motief van de schutter van Las Vegas is nog niets bekend. In de Ghanese hoofdstad Accra is een tankstation ontploft. Daarbij zijn doden gevallen, maar hoeveel is nog niet duidelijk. De explosie was bij een pompstation voor vloeibaar gas en veroorzaakte een enorme vuurbal. Die was in de wijde omgeving te zien. Door de extreme hitte vloog ook een tankstation aan de overkant van de straat in brand. De Spaanse premier Rajoy overweegt het parlement van Catalonië naar huis te sturen en nieuwe verkiezingen te organiseren, om te voorkomen dat de regio zich afscheidt. In de grondwet staat een artikel dat de maatregel mogelijk maakt. Rajoy zegt in de Spaanse krant El País dat hij deze optie niet uitsluit. Bij het referendum vorige week stemde 90% voor onafhankelijkheid. De regio-president van Catalonië roept dinsdag misschien de onafhankelijkheid uit. Premier Rajoy laat weten dat het een zinloze actie is die nergens toe leidt. En bondscoach Dick Advocaat houdt nog steeds hoop op het WK volgend jaar in Rusland. Het Nederlands elftal versloeg gisteravond Wit-Rusland met 3-1. Poolgenoot Zweden won met 8-0 van Luxemburg. Met deze uitslag moet Oranje dinsdag met minimaal 7 goals verschil winnen van Zweden om de play-offs te halen. Aanvoerder Arjen Robbe heeft er een hard hoofd in. Volgens hem kan Oranje niet thuis met 6-0 winnen van Zweden. Het weer in het noordoosten blijft het waarschijnlijk droog.